Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook gemeentes willen de winkels weer open. Meerdere gemeentes hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet. Ze vrezen dat winkeliers en ook horecaondernemers en bijvoorbeeld kappers een langere lockdown niet overleven. Die roep om uit de lockdown te gaan klinkt vandaag luid. Zo zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW dat het niet meer te doen is voor ondernemers en de samenleving. Het eh, verschil met het buitenland is natuurlijk ook enorm, enorm groot. Het water staat zeker ondernemers echt aan de lippen... nu we voor de derde keer weer in een hele zware lockdown staan. Dus wij zeggen de mindset moet zijn bij de besluitvorming in het kabinet... dat we gewoon open gaan. En dan moet er van daaruit gekeken worden hoe dan. En daar gaan wij natuurlijk graag constructief over in gesprek. Waarschijnlijk beslist het kabinet vrijdag wat er met de lockdown gebeurt. Of dat in een persco is, is nog onduidelijk. Pfizer begint met het maken van een coronavaccin speciaal voor de Omicron-variant. In maart kan de vernieuwde prik in de armen. Of dat echt gebeurt, dat is de vraag. De huidige prikken doen genoeg tegen ziekte- en ziekenhuizenopname volgens Europese medicijncontroleurs. Schotten mogen maandag weer op de tribune zitten bij voetbal- en rugbywedstrijden. Later deze maand hoopt de Schotse premier dat ook binnen weer meer mensen bij elkaar mogen komen. Door de boosterprikken en de minder snel stijgende ziekenhuisopnames mag Schotland voorzichtig optimistisch zijn, zegt zij. En Martijn zat rustig te leren voor zijn examen in zijn slaapkamertje in het Brabantse Veghel... toen een wilde politieachtervolging eindigde in de voortuin van zijn huis. Ik was eh, op mijn kamer aan het leren en ineens hoor ik heel veel eh, politie en eh, dat horen we wel vaker. Alleen nou was het met piepende banden en een gruwelijke knal. En ja, toen keek ik door het raam en toen lag ineens een auto natuurlijk hard tegen een boom. Even later zagen we ook ineens een, een politieauto in de tuin staan. Ja, de politieauto stopte dus net voor de voordeur en de criminelen stonden stil tegen een boom iets verderop. De dikke sporen van de autobanden staan nog in het groene gezon. Het huis is net niet geraakt. Het is ook maar goed dat de bomen stond, want ze kwamen blijkbaar met over de 100 km per uur over eh, deze weg. In de auto zaten drie inbrekers. Heb ik het weer nog in het noordwesten wat lichte motregen. Die buien trekken vannacht naar het zuidoosten. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen in het zuiden nog regenachtig. In de rest van het land droog, af en toe een zonnetje.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 I know it on my own. Zandvoort, op 106.9 FM. put it down for the west side. Oh, no. We were still in 40s out the liquor store. Oh, no. Mama started tripping, so it's time to go. Mob to the park with the locusts.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 Nachtzuster. Nachtzuster. Oh, Nachtzuster. de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off.